uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet afgelopen zijn met boerenprotesten die telkens uit de hand lopen. Dat zegt demissionair justitieminister Jessel Gus. Vanavond gaat ze praten met de politie en het Openbaar Ministerie... over wat ze kunnen doen om boeren te stoppen die criminele dingen doen. Vannacht werd op meerdere snelwegen afval gedumpt en brand gesticht. Mogelijk zat er ook asbest bij. Dat moet maar eens klaar zijn, vindt ze. Wat we gisteren hebben gezien gaat echt alle perken te buiten. We zien boerenprotesten waarbij brand wordt gesticht. Gevaarlijke stoffen op wegen worden gedumpt. We zien XR-demonstraties waar keer op keer openbare wegen worden bezet. Dit zijn toch voorbeelden van misdrijven? Na vannacht zijn er een paar boeren opgepakt. Ook de rest van de Tweede Kamer wil dat boeren harder worden gestraft als ze de wet overtreden. Oud-president Donald Trump kan voor de rechter worden gesleept... omdat hij zich met de verkiezingen heeft bemoeid. Dat heeft het Amerikaanse gerechtshof bepaald. Toen dat gebeurde in 2020 was Trump nog president... en dus zou hij immuniteit hebben. Maar de rechter zegt nu dat dat eigenlijk niet uitmaakt. De Ajax-vrouwen nemen het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Chelsea. Best een pittige tegenstander, zegt mijn collega Rivka. Ik vind dit wel een niveau eh, hoger dan, dan zelfs Paris Saint-Germain en Bayern München. Uh, dit is echt een geweldige club. Ik heb ze vorige week nog even zien spelen eh, live bij de BBC. En toen dacht ik, poeh, dit ziet er heel goed uit. Ze hebben echt topspelers. De thuiswedstrijd is op 19 of 20 maart. En een week later is dan de retour. Als je naar een kamer aan het zoeken bent, dan heb je het vastgemerkt. Het is niet te doen in de grote steden en je moet er je portemonnee helemaal voor leegkieperen. Je zou ook nog kunnen overwegen om naar Almere te gaan. Daar willen ze meedoen met de grote studentensteden en hebben ze nu spaceboxen. Het zijn ruimtes van 21 vierkante meter die eruit zien als moderne zeecontainers. Maar ja, wel in Almere. Dat vindt Maudi niet erg. Ik kom zelf uit een dorpje, dus ik ben dat hele stadse was ik ook niet erg gewend. En nou, ik keek daar ook niet echt naar uit. Dus daarom wou ik ook liever niet naar Utrecht heen of naar Groningen. Dus uh, Almere is dan net iets kleiner, compacter nog. Dus eh, ja, eigenlijk voor mij wel een perfecte oplossing. Ja, voor zo'n Spacebox ben je net iets meer dan 500 euro per maand kwijt. Het weer, het waait stevig en er trekken buien over, nu vooral in het noorden. Vannacht gaat het harder regenen, in het midden en zuiden valt de meeste neerslag. Morgen overdag is het weer droger dan 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er onder meer op de A9 vanmiddag. Er staat file van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Velzen vertraging is een kwartier. Op de A4 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Hoek en Roelevarensveen. Daar heb je zo'n 10 minuten extra reistijd. Net als op de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden. Je hebt ook 10 minuten tijdverlies op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland.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 Popping out broken is a prison. Gotta break on now, breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison.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 nu hij weer gewoon burger is. De MIVD waarschuwt voor Chinese spionagesoftware op Nederlandse computernetwerken. De software is gevonden in een losstaand computernetwerk van Defensie... dat volgens de MIVD geen connectie heeft met de rest van het Defensienetwerk. De twee mensen die zijn opgepakt vanwege de boerenprotesten van vannacht en vanochtend... zijn twee mannen uit Klarenbeek en Eerbeek. Ze worden verdacht van het dumpen en in brand steken van afval op de A50 tussen Arnhem en Zwolle. Het weer vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen en veel wind.